met het NOS Journaal. De impact van het nieuwe coronavirus op de wereldeconomie... is waarschijnlijk groter dan die van de SARS-epidemie in 2003. Dat zei Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... in een toespraak in Amsterdam. Volgens Knot is de verspreiding van het virus er nog maar kort... maar kan toch veilig worden gezegd dat de klap voor de wereldeconomie... ernstiger zal zijn. Volgens Knot komt dat vooral doordat de Chinese economie... zo nauw verweven is met de rest van de wereld. Sinds de uitbraak van SARS is China uitgegroeid... van de zesde economie ter wereld naar de op één na grootste. Het Britse Hof van Beroep heeft het voorstel om luchthaven London Heathrow uit te breiden verworpen. Volgens de rechter is er onvoldoende rekening gehouden met de klimaatverandering. De uitspraak betekent dat de Britse regering de plannen moet aanpassen. Gemeenten en milieuactivisten hadden geprotesteerd tegen de plannen voor de aanleg van een derde landingsbaan die volgens hen in strijd is met klimaatmaatregelen. Ook vrezen ze overlast voor mensen die in de omgeving wonen. De Londense burgemeester Kaan spreekt van een overwinning voor toekomstige generaties. Heathrow heeft aangekomen aangekondigd in hoger beroep eh, te gaan. De brand in Hillegom, waarbij een Chinese student sterrenkunde om het leven is gekomen... is aangestoken door een huisgenoot. Op 17 januari vorig jaar brandden drie woningen volledig uit. De huisgenoot zat al maanden vast. Hij heeft ook twee andere brandstichtingen bekend. De Britse kunstenaar Grayson Perry krijgt dit jaar de prestigieuze Erasmusprijs. Perry maakt vooral keramiek en staat bekend om humor in zijn werk. Hij gaat graag verkleed als vrouw en noemt zichzelf een pottenbakkende travestiet. Hij krijgt de Erasmusprijs en de bijbehorende 150.000 euro in november uitgereikt door koning Willem-Alexander. Het weer op veel plaatsen regen of natte sneeuw. Het is maximaal 5 graden. Morgen is het eerst droog, is er ook wat zon. Later regen en mogelijk ook weer natte sneeuw.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 There's more to her. On Sunday she will loudly pray, please don't care what other people say. But Mondays always stay the same. She built so they can break. Oh, they want you to crawl, fuck 'em out. You just gotta go.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 Rum drinken, denk het aan de met minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.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 Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut until it bleeds out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth.